Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse artsen zijn bang voor een tekort aan bepaalde medicijnen. Bijvoorbeeld bij sommige kankersoorten worden patiënten behandeld met nucleaire geneesmiddelen. De grondstoffen daarvoor komen bijna allemaal uit Rusland. Op dit moment worden die gewoon nog geleverd. Maar de artsen zijn bang dat daar door de oorlog in Oekraïne een eind aan kan komen. Kamala Harris is vannacht in het zonnetje gezet. Haar partij heeft een grote bijeenkomst in Chicago. Dat is een lange polonaise van beroemde politici en andere sterren... die hun steun uitspreken voor de presidentskandidaat van de Democraten. Dat gebeurt per staat en is af en toe een flink feest. Georgia, how do you cast your vote? Yeah! Ladies and gentlemen, we are here tonight to officially Kamala Harris for president. another DHC, turn out for Behalve rapper Lil Jon waren de Obama's er ook bij. De oud-president bedankte president Biden en noemde hem een beschermer van de democratie. Zijn vrouw Michelle zei dat Kamala Harris voor veel Amerikanen de hoop heeft teruggebracht. In Nijmegen is de introductie van nieuwe studenten deze week aan de gang. Ze maken kennis met hun opleiding, de stad en met elkaar. En voor de brandweer daar een mooi moment om aandacht te vragen... voor de brandveiligheid van studentenkamers. Want die is vaak niet al te best. Vaak eh, wat wij tegenkomen is toch dat de rookmelders het überhaupt niet doen. Ehm, wat we vaak zien is dat de vluchtroutes eh, niet goed begaanbaar zijn... door middel van dat er fietsen staan, dat er uh, vuilniszakken staan, dat soort zaken allemaal. Het opladen van elektrische apparatuur op de verkeerde plek. Dus onder een hoofdkussen of dergelijke, dat ze warmte niet kwijt kunnen. Ja, dat zijn wel de veel, eh, veel voorkomende zaken die we tegenkomen. Nog wat tips. Haal de pluizen uit de filter van de wasdroger. Hou je kamerdeur dicht. En prik stekkerdozen niet in stekkerdozen. Het weer nog. Vanochtend zijn er in het noorden nog wat buien. De rest van de dag is het bijna overal droog met ook behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag 19 tot max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij knooppunt Koenplein 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Noord.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 Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht in het midden van het land. Aan boord waren Shiiten die op pelgrimage gingen. De Belgische justitie heeft niet genoeg bewijs om een poging tot ontvoering van een minister te linken aan zes Nederlanders. Zij werden twee jaar geleden opgepakt vanwege de dreiging rond toenmalig justitieminister van Quickenborne. Honderden mensen worden vermist na een ongeluk met een boot op een rivier in Congo. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. De boot zonk nadat hij in het donker op een andere boot voer. Het weer in het noorden een paar buien. Verder is het vandaag droog en het wordt zo'n 20 graden. Follow me. Chicago and them. oh, yeah. oh, yeah. Don Juan and them. Yeah. Uh -huh. This is for y'all. Remix. Said I know that it's somebody's birthday tonight somewhere.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 Then I'm gonna clap in the name of love. Oh yeah, clap in the name of love. I'm gonna step in the name of love. Ooh. Step in the name of love. In the name of love. In the name of love.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 Step by step, step side to side. Keep on stepping, step it, round and round, side to side. Separate step. bring it back. Step by step, side to side. Round and round, it Come on and step in the name of love.